Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Viroloog Fouché van het Erasmus Medisch Centrum mag een artikel over het vogelgriepvirus H5N1 toch publiceren. Uit zijn onderzoek blijkt dat er een variant is die zeer waarschijnlijk van mens op mens overdraagbaar is. Er was verzet tegen de publicatie omdat de proeven in verkeerde handen zouden kunnen vallen. Om het artikel toch versneld gepubliceerd te krijgen vroeg Fouché onder protest een exportvergunning aan. Staatssecretaris Bleker heeft de vergunning afgegeven zodat het artikel kan verschijnen in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science. Onder de PvdA-kiezers is ruime steun voor het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren sloten. Het blijkt uit een onderzoek van één Vandaag. Hoewel de PvdA niet bij de totstandkoming van het akkoord was betrokken, staat 65% van de PvdA-kiezers erachter. Volgens bijna de helft van die kiezers had partijleider Samson deel moeten nemen aan de onderhandelingen. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn definitief op woensdag 12 september. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Spies bekendgemaakt. Eerder deze week zei premier Rutte al dat die datum het meest recht lijkt te doen aan de opvattingen in de Kamer. Staatssecretaris van Volksgezondheid Veldhuizen van Zanten is blij dat de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten, de PGB's, worden verzacht. Het deels terugdraaien van de bezuiniging is een van de afspraken die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren maakten. Het PGB is een bedrag dat chronisch zieken krijgen om zelf hun zorg te organiseren. De staatssecretaris heeft de ingrepen altijd verdedigd. Een twaalfjarige jongen uit Son en Breugel is ontvoerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd een auto ingesleurd. De jongen is de zoon van een Zuid-Afrikaanse familie die al bijna elf jaar in Son en Breugel woont en die nu in Maleisië is vanwege het werk van de vader. Voor zover bekend is geen losgeld geëist. Het weer. Vanavond en morgen bewolkt en regenachtig. Temperatuur morgen van 10 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Dit was het NO. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voor afrit Berkman Rode Reis 3 A20 Gouda Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.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 gets better, it gets better. Are you? internet. www.zfmzandvoort.nl here. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. cockle licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch? Too much. I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you gun to When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo won't you Cock the gun too, where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you?